Wilders vindt dat fractieleider Verhagen mee moet praten om onderling vertrouwen te winnen. Een ontmoeting zonder het CDA heeft volgens Wilders niet zo heel veel zin. Verhagen zei gisteren dat hij voorlopig niet wil onderhandelen over de vorming van een kabinet met VVD en PVV. Hij vindt dat die partijen er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Informateur Roosentaal houdt vandaag de hele dag allerlei gesprekken. Jaarlijks worden zeker 200.000 ouderen mishandeld, zegt de ouderenorganisatie ANBO. De cijfers zijn volgens de organisatie het topje van de ijsberg, omdat veel slachtoffers geen aangifte durven te doen. Bij mishandeling van 65-plussers gaat het onder meer om slaan, vastbinden aan een stoel, verwaarlozing door ondervoeding en financiële uitbuiting. Dat gebeurt door verzorgenden, maar ook door familie. De ANBO vindt dat de daders vaak te licht worden gestraft... omdat de wet wat oudermishandeling betreft te, te vrijblijvend is. Daarom wil de organisatie dat de regels worden aangescherpt... zoals dat al is gebeurd bij kindermishandeling. Het pleidooi van de ANBO komt op de Internationale Dag tegen Mishandeling van Ouderen. In Oeroesgan is een Nederlandse militair gewond geraakt door een bermbom. Dat gebeurde toen de militair te voet op patrouille was ten noorden van koot. Volgens het ministerie van Defensie is de militair licht gewond. Hij is overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland. Hij maakte daar omstandigheden goed en hij heeft zelfs zijn naaste in Nederland ingelicht. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is gisteren gemiddeld door bijna 4,2 miljoen mensen bekeken, blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Bijna 900.000 mensen hebben de NOS-site bezocht om de livestream van de wedstrijd tegen Denemarken te bekijken.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 I